Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Syrische stad Aleppo dreigt afgesloten te raken van de buitenwereld. De binnenstad is al twee jaar in handen van rebellen... maar wordt bijna helemaal omsingeld door troepen van president Assad. Aan alles is gebrek, zegt NOS-verslaggever Lex Rundekamp... die er net vandaan komt. De situatie in Aleppo lijkt de kant op te gaan van die in Homs. Die stad is na een langdurige omsingeling nu weer in handen van de regering. Het Openbaar Ministerie heeft het zedenonderzoek naar oud-topambtenaar Joris Demming uitgebreid. Er wordt ook gekeken naar signalen die tijdens getuigenverhoren naar voren kwamen. Onder meer van een chauffeur van de oud-topambtenaar. Die zei dat Demming op de achterbank seks had met een jongen. Het OM benadrukt dat signalen nog geen verdenkingen zijn. Astronaut André Kuipers heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van zijn collega Wubbo Okkos, de eerste Nederlander in de ruimte. Hij zegt dat Okkels altijd een voorbeeld is geweest. Ook prijst Kuipers het innovatieve werk van Okkels... die volgens hem gepassioneerd bezig was met duurzaamheid. Bubbo Okkels overleed vanochtend aan de gevolgen van kanker. Hij was 68 jaar. In Mali zijn tientallen doden gevallen bij botsingen tussen opstandelingen en het regeringsleger. Aanleiding was het bezoek van de premier aan de stad Kidal in het noordoosten van het land. Er vielen zeker 36 doden, onder wie acht militairen. Voor de 450 Nederlanders die voor de VN in Mali zitten... hebben de gebeurtenissen volgens Defensie geen gevolgen. Zij zitten honderden kilometers verderop. FC Groningen gaat Europees voetbal spelen. Door een 3-0 thuisoverwinning op AZ mogen de Groningers meedoen aan de tweede voorronde van de Europa League. Het eerste duel in de play-off was geëindigd in 0-0. Het weer, vannacht is het vrij helder, een graad of 10. Er is ook kans op een mistbank.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 your perfect imperfections. Give your 也冷。 op internet. www.zfmzandvoort.nl see. you wants see. Be Beat it! Mister, look at your girl. us, hear them screaming out. We'll be crying for mercy, we'll be crying out loud. Burn the bridges and all. something bad happens to me, I always say to myself, boy, you can always run